Eh, maar onder de doden zijn ook veel kinderen. Eh, en door de blokkade van de noodhulp de afgelopen weken door Israël... is er een groot tekort aan brandstof. Daardoor kunnen er maar beperkt ambulances rijden. Op beelden is te zien dat gewonden met paardenkarren naar de ziekenhuizen worden gereden. Die liggen hartstikke vol en hebben ook nog eens veel te weinig medicijnen om iedereen te helpen. In totaal zijn er bij de Israëlische bom bombardementen honderden doden gevallen. De leider van de regering van Hamas is er ook een van. De politie heeft een man van 73 opgepakt na een brand eerder deze maand in een woonzorgcomplex in Heemstede. Eerder werd al bekend dat de brand was ontstaan in een drugslab waar crystal meth werd gemaakt. De politie vond daar ook tientallen kilo's drugs. Estland, Letland, Litouwen en Polen willen landmijnen gaan neerleggen. Op die manier willen ze zich verdedigen tegen Rusland. Ze hebben zich teruggetrokken uit een internationale afspraak... waarin staat dat er geen landmijnen tegen mensen gebruikt mogen worden. Lang nadat een oorlog voorbij is kunnen zulke mijnen nog slachtoffers maken. En aan een reisje dat maar acht dagen zou duren... komt na negen maanden eindelijk een einde. Twee Amerikaanse astronauten die opgesloten zaten in de ruimte... zijn onderweg naar huis. Ze zijn vanochtend vertrokken vanaf ruimtestation ISS. Astronaut André Kuipers heeft de afgelopen tijd af en toe contact met ze gehad. Hij heeft zelf ook wel eens langer in de ruimte vastgezeten dan gepland. Ook weer niet zo erg, zegt hij. Eventjes is dat lastig, want eh, ja, je, hebt je, je, mijn dochter ging slagen voor de middelbare school. Eh, je mist de verjaardag van je zoon wat je beloofd had. Maar daarna is het natuurlijk van ja, dit is een fantastische plek. En eh, ik heb eh, alle kansen om nog, mooie, eh, nog meer naar die mooie aarde te kijken en leuke dingen te doen. Nou, de terugreis van de twee astronauten naar de aarde duurt ongeveer 17 uur. Daarna worden ze uitgebreid medisch onderzocht. Het reisje liep zoveel vertraging op omdat de raket die ze in eerste instantie terug zou brengen naar de aarde technische problemen had. Het weer, de zon schijnt volop en er is geen wolkje aan de lucht. Vanmiddag 10 graden langs de kust, 13 in het zuiden. En vanaf morgen wordt het weer echt lekker met temperaturen boven de 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de West en Knoop het Eemnes...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 Het dodental van de Israëlische bombardementen vannacht op Gaza is opgelopen tot ruim 400, melden Palestijnse bronnen. Ook vier hoge functionarissen van Hamas en hun familie werden gedood, zegt Hamas. Het telefoongesprek tussen de presidenten Poetin en Trump is vanmiddag tussen 2 en 4 uur, meldt het Kremlin. Het gesprek zal onder meer gaan over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Het weer volop zon en de temperatuur loopt uiteen van 8 tot 12 graden. Door de matige oostenwind voelt het iets kouder aan. Het ritme, ritme.